uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie is bezorgd over de opkomst van 3D-geprinte vuurwapens. Vorig jaar werden 14 keer 3D-vuurwapens of onderdelen daarvoor gevonden. De politie ontdekte ook een aantal werkplaatsen... waar op grotere schaal zulke vuurwapens werden geprint. Voor zover bekend zijn in Nederland nog geen 3D-geprinte wapens gebruikt bij schietpartijen. In het buitenland wel. Zo had de dader van de aanslag in de Duitse stad Halle in 2019 zelfgemaakte wapens. Het aantal executies wereldwijd is vorig jaar toegenomen. Amnesty International registreerde er 589, een stijging van 20 ten opzichte van het jaar ervoor. De toename hangt volgens de mensenrechtenorganisatie samen met de versoepeling van coronamaatregelen. Amnesty benadrukt dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Landen als China, Noord-Korea en Vietnam zijn er niet open over. In China, schat Amnesty, zijn in 2021 duizenden mensen geëxecuteerd. De Britse zender ITV heeft foto's gepubliceerd... waarop premier Johnson naar verluidt midden in een coronalockdown proost met medewerkers... Op tafel staan flessen wijn, andere alcoholische dranken en wat hapjes. Volgens ITV gaat het om beelden die zijn gemaakt in november 2020... toen er binnen maar twee mensen bij elkaar mochten komen. Bij die borrel waren zeker negen mensen. De Londense politie ronde vorige week het onderzoek naar het zogeheten Partygate-schandaal af...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 There's a bigger destiny. overtook a dive was on a secret juice. Ah, later in a magazine, I finally figured what it means to be a saint, not a queen. To lust for lovers, catch a spark, chase their shadows in the dark.